uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Scholen in Volendam en Edam trekken aan de bel over een nieuwe wurgchallenge onder jongeren. Op social media gaat een video rond waarin een leerling van de middelbare school de keel wordt dichtgeknepen en daarbij het bewustzijn verliest. De scholen waarschuwen ouders nu om hun kinderen in de gaten te houden. Tim overleed in 2017 aan de gevolgen van zo'n choking game. En zijn gezin waarschuwde daarna bij RTL Nieuws over de gevolgen daarvan. En het probleem is ook dat we natuurlijk niet zien wat er allemaal aan de jongeren voorbij gaat. En wat, wat ze zien op hun telefoon. Ehm, ze zitten de hele dag online. Voor de jongeren hebben we nu een, eh, zijn we bezig met een animatiefilm. Die is ongeveer voor kinderen tot 14 jaar. Om op die manier ehm, ja, te laten inzien wat groepsdruk met je kan doen. De rector van de school in Volendam heeft nu contact gezocht met jongerenwerkers en de politie om aandacht te vragen voor de gevaren van de challenge. In Duitsland is een bus met middelbare scholieren van de weg geraakt en gekanteld. 27 inzittenden en de chauffeur raakten daarbij gewond, onder wie vier ernstig, maar zij zijn niet in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg op de snelweg tussen Frankfurt en Düsseldorf. in die bus zaten scholieren die op weg waren naar Engeland. Het is het derde busongeluk in Duitsland in korte tijd. Marijke van 84 uit Leiden wordt overspoeld met steunbetuigingen. Ze woont alleen in een eensgezinswoning en kreeg afgelopen week een boze brief door de brievenbus. Met erop de tekst of het voor haar niet eens tijd was om naar een bejaardentehuis te gaan, gezien de krappe woningmarkt. Buurtbewoners noemen de actie belachelijk en hebben haar nu overladen met lieve ansichtkaartjes. En in Rotterdam wordt toegeleefd naar de bekerfinale tegen NEC. Dit seizoen moet Feyenoord zo goed als genoegen nemen met de tweede plaats in de eredivisie. En dus zal alles gericht zijn op die beker. Maar toch zal het niet makkelijk worden tegen NEC in de Kuip zometeen, zeggen supporters tegen ESPN. Ik denk dat het behoorlijk spannend gaat worden. Nek eh, die eh, speelt heel goed de eh, afgelopen half jaar. Ja, die zullen er vol in gaan. En als Feyenoord speelt zoals ze kunnen dan zouden ze het moeten kunnen winnen. Maar een bekerfinale is echt een bijzondere wedstrijd. Het seizoen is sowieso geslaagd. Met zoveel supporters kan niet beter. Ja, die bekerfinale tussen Feyenoord en NEC begint over een uurtje.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 Up the creek with no canoe. Watch out for the man for all seasons. Loves them and leaves them alone. So long, but sad, but house of Lords, saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, a brunette or blind. Baby, it's so elementary. For the millionaire, stop your life with one stare. See the film, you'll know how it goes. But this ain't no fiction Just check the nation quit pro quo A pro's pro Hey fellas Don't be jealous When they made him they broke the mold So charismatic Will automatic They'll prematurely shooting his load ah! Queen of country safe and sound buried underground and no one knows cause no one's found any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone, so alone And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when and who Up the creek with no canoe, watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone, so alone But Sanford, oh Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM can't forget about the big Snoopy You see, cause ever is ever and never ever would nobody do it better than the S. Oh, yes, I guess you're blessed. I put the rocks on your fingers, earrings jingle, no more single.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 I need you, I need you. Come into my yeah, life, yeah. boy, I adore you. Let's do it, let's do it. Come into my life, I'm down boy, with it. I adore yeah. you. Ooh. Come on, come on.